van ZFM. ZFM's antwoord 106.9 FM. the ladies and the players in here dressed to kill. Choose a winner who has flavor, looking on for style. Only the best can pass the test. Let me check you out. In the last of a fierce competition, get a view from a better position.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 Russische troepen hebben meer dan 40 plaatsen beschoten in de oostelijke Donbass-regio. Volgens het Oekraïnse leger zijn ook 10 aanvallen van de Russen afgeslagen... waarbij 62 aanvallers zijn gedood. In meerdere bedrijfspanden in Rijswijk woedt een zeer grote brand. De rookwolken die daarbij vrijkomen zijn in de wijde omgeving te zien. Die komen zeer waarschijnlijk van gasflessen die in de panden aanwezig zijn. Het weer op de meeste plaatsen droogt, wordt 17 tot 21 graden. En er staat een matige tot aan zee soms krachtige zuidwestenwind. ging haar mee, haar mee Ik vond dat ze op me leek Schrok toen ze me aankeek En zei ga mee, ga mee Wat zou jij doen als je mee mag Met je fantasie, yeah. En ze zo lang om je heen danst Dat je dubbel ziet Ik heb gedroomd van onze energie had Was ik al verliefd, want ik heb op je gewacht Ik laat je niet meer los, want zo had niemand me vast Ik heb naar je verlangd Kus me overdag en geef me vuur in de nacht Oh, het voelt als stromen Met mijn ogen open Ik heb niets meer nodig zo, zo eindeloze.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 Oh, het voelt als dromen, met mijn ogen open. Ik heb niets meer nodig. En het voelt als zomer, zo'n eindeloze. Neem alles maar over. Ik heb op je, ik heb op je gewacht. had niemand me vast. Ik heb naar je verlangd.